Onderzoekers van de Isala-klinieken in Zwolle bestudeerden daarom de bloeduitslagen van ruim 18.000 kinderen van de afgelopen 20 jaar. Er werden vooral meer allergieën voor pollen, huisdieren en stofmeid vastgesteld. Het biologische bewijs is van belang bij het ontwikkelen van nieuwe behandelingen. In Peru zijn duizenden mensen de straat op gegaan om te protesteren tegen de gratie voor de zieke oud-president Fujimori, die gevangen zat wegens corruptie. Critici zeggen dat president Kuczynski, die zelf ook wordt beschuldigd van corruptie, een geheime deal heeft gesloten met aanhangers van Fujimori in het parlement om te ontkomen aan een afzettingsprocedure. Bij een vuurwerkexplosie op Cuba zijn 39 mensen gewond geraakt. Dat gebeurde op het Parandas Festival in de stad Remedios. Hoe het vuurwerkongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. Van de 39 gewonden zijn er enkele slecht aan toe, onder wie een aantal kinderen. Onder de slachtoffers zouden geen toeristen zijn. Iran is verontwaardigd omdat 50PLUS-leider Henk Krol pistachenootjes... die hij als kerstattentie had gekregen van de Iraanse ambassadeur is weggegooid. Krol deed dat omdat volgens hem alleen mannelijke Kamerleden die kerstattentie hadden gekregen. Maar volgens de Iraanse ambassade hebben alle fractievoorzitters en buitenlandwoordvoerders pistachenootjes gekregen, ook de vrouwen. In Zaandam is het onrustig geweest bij een zalencentrum waar honderden Eritreërs feest vierden. Er zouden vechtpartijen zijn geweest waarna de politie de zaak ontruimde. De 300 tot 400 Eritreërs verspreidden zich daarna over het centrum van Zaandam in afwachting van de eerste treinen. Het is nog onbekend of er arrestaties zijn verricht. Het weer, tweede kerstdag, begint onstuimig met buien en veel wind. Vanmiddag is het rustiger en schijnt ook af en toe de zon.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 They know that some was on his way. ZFM wenst jullie allemaal fijne dagen.